Het gaat om een echtpaar van 74 en 71 uit Gelderland. Een tankwagen reed vanochtend in op een file die op de A40 was ontstaan. De auto van de Nederlanders werd daardoor tegen een andere vrachtauto aangedrukt. Het echtpaar overleed ter plekke. Bij het ongeluk waren in totaal twee vrachtwagens en drie personenauto's betrokken. Drie mensen raakten gewond. De vrachtwagenchauffeur die het ongeluk veroorzaakte raakte in shock en is naar een ziekenhuis gebracht. Na Ongeluk ontstonden lange files. Het Internationaal Olympisch Comité wil dat Rusland meer tekst en uitleg geeft over de uitspraken van minister van Sport Moetko dat de Russische anti-homo-wet ook van kracht is tijdens de winterspelen in Sochi. IOC-president e Rogge benadrukte nog eens dat de Olympische Spelen voor iedereen zijn en dat niemand in Sochi mag worden gediscrimineerd. De Britse schrijver en acteur Stephen Fry voert op internet actie voor een boycott van de Olympische Spelen in so eh, Sochi. De Nederlandse Zorgautoriteit gaat controleren of verpleeg- en verzorgingshuizen nabestaanden genoeg tijd geven om de kamer leeg te halen na een overlijden. Instellingen die zich niet aan de termijn van zeven dagen houden riskeren een boete. De Consumentenbond onderzocht 152 verpleeg- en verzorgingshuizen en ontdekte dat soms de kamer al binnen één of twee dagen leeggeruimd moet worden. In Parijs is de Eiffeltoren urenlang dicht geweest na een bommelding. De politie begon rond twee uur vanmiddag met de evacuatie. Het is niet bekend hoeveel mensen er op dat moment op de Eiffeltoren waren. Eind maart werd de Eiffeltoren ook al ontruimd na een bomalarm. Zo'n 1500 mensen moesten toen naar beneden komen. En ook bij de aansluitende zoektocht werd toen niets gevonden. De Eiffeltoren is de drukst bezochte attractie ter wereld. Ieder jaar gaan 7 miljoen mensen naar een van de drie uitzichtplatforms in de 324 meter hoge toren. Het weer wisselend bewolkt, ook vanavond en vannacht. Minima vannacht rond 13 graden. Morgen geregeld zon, maar in maart ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Blaikum en het Bunschoten 11 kilometer. Tussen Eembrug en het Bunschoten is de rechte reishoek dichter... staat een kapotte vrachtwagen. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden vanaf knooppunt Eemnes...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 As it I bet you're moving your body from side to side